Lot Lewin met het NOS Journaal. Afgelopen jaar gebeurde het bij meer dan 1500 geneesmiddelen... dat ze langer dan twee weken niet beschikbaar waren in Nederland. Dat is een record volgens apothekersorganisatie KNP die dat bijhoudt. Onder meer aan ADHD-medicatie en aan medicijnen tegen jichtaanvallen was een tekort. In 2021 ging het nog om ruim 1000 medicijnen. De apothekersorganisatie noemt de toename schrikbarend. Vanaf dit jaar is het verplicht voor medicijnhandelaren om een voorraad van minimaal zes weken aan te leggen. De hoop is dat dit de grootste problemen oplost. In de privéwoning van de Amerikaanse president Biden zijn niet één, zoals donderdag gemeld, maar zes geheime overheidsdocumenten gevonden. Dat meldt de advocaat van de president. De documenten uit Bidens vorige ambtstermijn als vicepresident hadden volgens de wet ingeleverd moeten worden bij het Nationale Archief. Het ministerie van Justitie gaat onderzoek doen naar de gang van zaken. Bij protest rond het Duitse bruinkooldorp Lutzerat is aan het begin van de middag een cameraploeg van Omroep Poont belaagd door een groep activisten. Het gaat om demonstranten met een vlag van de extreem linkse Antifa. Volgens omroepvoorzitter Dominique Wezi was de aanval niet tegen Poont gericht, maar werden alle journalisten daar bekogeld met stenen. De omroep gaat aangifte doen. In Lutseraad verzamelden zich vandaag duizenden demonstranten voor een protest tegen de winning van bruinkool. In de eredivisie heeft AZ uit bij Herenveen met 2-0 gewonnen. Doelpuntenmakers voor de Alkmaarders waren De Wit en Reinders. Door de wind staat AZ nu tweede. Volendam RKC Waalwijk eindigde vanavond in 2-1. En het weer vanavond trekt de meeste regen weg naar het oosten en klaart het op. Wel blijft de hele nacht een bui mogelijk. De minima liggen vannacht tussen de 4 en 7 graden. Morgen waait het opnieuw stevig en valt er wat regen bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file bij de afrit Haarlem-Zuid 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 drums keep pounding a rhythm to the brain. keep pounding a rhythm to the brain. stage, DJ Mario Zanfort. bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Het is zaterdagavond. Dat betekent een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort.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 Ik heb hem vaker gehoord, maar uh, eh, denk, eh, die gaan we even draaien op de radio. Campbell met Beat Goes On, Rhythm to the Brain. En eh, die platen gaat al een tijdje mee, maar op TikTok is het vorig jaar een mega hit geworden. Dus vandaar dat wij hem ook weer draaien hier op de radio, want ook TikTok moeten we bijhouden. TikTok, ja, dochter zit er ook altijd op. En, hè, volgens mij iedereen, ik niet hoor, maar <laughs> ik krijg dat alweer automatisch op de mail Want dat zijn de platen die populair zijn. IFM Zandvoort, onderweg zo meteen Cream, Camden, Cox en uh, eh, Enemy. Met Chemistry. Loud Luxury is onderweg met eh, Hoek en Sling. Maar James Hype met Say Yeah. Door het hier in de Nightwalk. Een hele goede avond. Everybody in the place say yeah. zaterdagavond. Dance Night. Eastside coming westside for a good time. Welcome to the after party. No sleep, back, repeat drinks all night. Stand up, Bacardi. We'll do this again. We'll do this again. Put your hands in the air. One time, welcome to the after party. Eastside coming westside for a good time. Welcome to the after party. No sleep, back, repeat drinks all night. Stand up, Bacardi. Welcome to the after party after party. Ja, dat was muziek van Loud Luxury in Hook and Sling met After Party. Daarvoor hoorde Cream, Camden Cox en EDM met Chemistry. En ik weet niet of je van de week het eh, nieuws hebt gehoord... maar eh, Lisa Marie Presley, de 54-jarige dochter van eh, Elvis en Priscilla Presley... is afgelopen donderdag overleden zo melden verschillende media, waaronder de New York Times. De zangeres heeft mogelijk een hartstilstand gehad. Haar moeder Priscilla schrijft met pijn in het hart... het verschrikkelijke nieuws te moeten delen dat mijn mooie dochter Lisa Marie ons verlaten heeft. Ze was de meest gepassioneerde, sterke liefdevolle vrouw die ik ooit heb gekend. En ja, de gevolgen zouden zijn volgens TMZ eh, een hartstilstand. Haar huishoudster zou haar eerder op de dag in de slaapkamer hebben gevonden. Ongeveer hetzelfde moment zou Lisa Marie's ex-man Danny Coy het huis zijn, eh, in het huis zijn aangekomen. Hij zou Presley hebben gereanimeerd totdat de ambulance kwam. En ja, 54 is niet oud en zeker eh, als het je kind is, die mag je niet overleven, toch? En Harry Styles en Dua Lipa zijn de hardst werkende Britse artiesten van het afgelopen jaar. Dat meldt de Star, Een bedrijf dat de muziekbusiness analyseert. Ook enkele popveteranen zijn terug te vinden op de lijst. Zo staat Elton John op de derde plaats. Hij is met pensioen. Hij heeft net zijn afscheidconcertjes gedaan vorig jaar. En eh, ja, hij staat op nummer 3 van de hardwerkende man. De man is ook inmiddels al 75 jaar oud. Hij komt tot 65 optredens in het kader van de Farewell Yellow Brick Road Tour. En Ed Sheeran en Louis Tomlinson maken de top 5 compleet. Sheeran was 63 keer te zien. En uh, Thompson, uh, Tomlinson moet ik zeggen, trapte 57 keer op. Ja, en de DJ's dan. <laughs> Volgens mij de DJ's hebben eh, gemiddeld eh, ja, ook zo eh, een aantal kicks. Maar hè, dat zijn iets andere artiesten waarschijnlijk. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Onderweg zometeen Roundtable Nights. Het Calypso, klassiekertje. Dan is die Marion Hill met Down, de Frankie Rizzardo remix. Door het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. If you you show. many bodies on the floor, baby, we should down, it down, down, down.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 Vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen, dan komen we bij eh, Club air. Daar is vanavond het wekelijks feestje Throwback. Dat begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club air. En dat is uh, hip-hop en R&B. Iets anders dan eh, in de Escape. En voor meer informatie check de website afgekort letters throwback.nl of ga gewoon naar air.nl. En wie de draait, ik heb geen idee. Ik sta er niet bij in de info. En nog een wekelijks feestje is Encore in de Melkweg in Amsterdam. En dat begint zoals altijd rond de klok van middernacht. 1 minuut voor 12 eh, zeggen ze dat in de Melkweg. Dat is ook hip-hop en RB. Voor meer informatie check de website Ancor Amsterdam aan elkaar geschreven. ancoramsterdam.nl of melkweg.nl. En dat is natuurlijk uh, eh, Encore is Hollands Hoop of hip-hop en RB. En je hoeft niet lid te zijn, maar eh, onder de 18 kom je er gewoon niet in. ze antwoord muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond de Nightwalk straks. DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Ook uh, vliegen we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kavis Kelly, Maar zover is het toch niet. Nog even lekkere muziek. MK en Burns onderweg, maar eerst die S.E.L.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 IFM antwoord. We gaan eens even kijken naar de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn er erg populair? In de clubs, op de radio, op de streams en de festivals die nog eh, bezig zijn. Nou, eh, zit je niet te wachten op een festival, want het wordt behoorlijk koud de laatste tijd. Nou ja, hè, we mogen niet klagen, want uh, temperaturen zijn nou niet echt dat je zegt van... nou, hè, drie jassen aan en een thermobroekje aan. Dat valt allemaal wel redelijk mee, maar ik heb gehoord... de laatste voorspellingen zijn dat het vanaf dinsdag weer kouder gaat worden. En dat houdt ook weer in dat mensen gaan zeuren over de regen want die verwarming moet aan En ja, dat kost geld, hè. hebben is antwoord de Nightwalk 10, deze week op 10. Armand van Helden en The Music Began to Play. Op 9, Interplanetary Criminal. En Eliza Rose met Bota, oftewel Baddest of the Mall. Op 8, Jamie Jones in de vintage, uh, vintage Culture remix van My Paradise. Op 7, Pick and Dan met Pull Up to the Bumper. Op 6, Elf Sister met Afraid to Feel. Op 5, In Deep in de George Smells remix van Last Night a DJ saved My Life. Op 4, Tartarian Riverstar met This is the Sound. Op 3, Bob Sinclair. In de remix van Fisher met World Hold On, natuurlijk met Steve Edwards. Op 2, Kashmir en Dajé. In de remix van Mark Lees met uh, Brighter Days. En nog steeds op 1, die TikTok-plaat van Jengi met Bell Mercy. Nou, ik vind helemaal niks. En dat past ook helemaal niet in het straatje van dit programma, vind ik persoonlijk. Als je er anders over denkt, dan moet je het maar even laten weten. We hebben wel andere muziek. Wat dacht je van Mike Williams en eh, Robbie Mendes? Je hoort ze nu met Ambrose. hottest house music, world renowned DJs in the mix, and a 411 on where the party's at. Only on CFM right now. ZFM Zandvoort. Zaterdagavond wandelen wandeling over het strand door de duin, in het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van Buster Burn met de eh, Love Songs. En daarvoor hoorden we een eh, white labeltje met Party Rocking. En dat is natuurlijk een, uh, een ja, hoe noem je dat? Een, een mash-up en ja, een oude gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken. van Zandvoort, het eerste uur zit erop. Niet getreurd, we hebben nog een paar plaatjes te gaan.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 Nu nog even muziek. Wat dacht je van Adam Port en Ellen eh, Dixon? En het is eh, ja, eigenlijk een afsluitplaat. Maar eh, hè, met de tijd moeten we het even aanpassen. Maar ja, het is een hele rustige plaat. Forms of Love heet het. Ik heb hem nu een paar keer gehoord. Maar ik denk van, ik vind dat een hele mooie afsluitplaat. Voor bijvoorbeeld een afterparty zo rond de klok van 6 uur. Als de zon langzaam opkomt, dan moeten ze deze plaat draaien.